Navalny werd vanochtend opgepakt toen hij op weg was naar een verboden demonstratie tegen de presidentsverkiezingen van 18 maart. Als hij wordt veroordeeld kan hij maximaal 30 dagen cel krijgen. De organisatoren van de demonstratie zeggen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn en dat president Poetin sowieso wordt herkozen. Navalny mag niet aan de verkiezingen meedoen. De Russische kiesraad heeft hem uitgesloten vanwege een eerdere veroordeling. In Cambodja zijn tien buitenlanders, onder wie een Nederlander, aangehouden voor pornografisch dansen. Ze maakten deel uit van een groot gezelschap dat feest vierde in een vakantiehuis. De Cambodjaanse politie heeft foto's vrijgegeven. Daarop zijn feestgangers in normale kleding te zien die volgens de politie seksueel suggestieve poses aannemen. Dat wordt in Cambodja gezien als pornografie en is strafbaar. Behalve de Nederlander zitten vijf Britten, twee Canadezen, een Noor en een Nieuw-Zeelander vast. De Portugese politie heeft een inval gedaan in het ministerie van Financiën. Volgens Portugese media was de politie op zoek naar bewijs voor een verboden deal van minister Mario Centeno, de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Hij zou het bestuur van voetbalclub Benfica een fiscaal voordeel hebben gegeven en in ruil twee kaartjes hebben aangenomen voor een wedstrijd. Centeno ontkent dat. Het is Anish Giri niet gelukt om het Tata Steel schaaktoernooi te winnen. De Nederlander verloor in Wijk aan Zee in de beslissende tiebreak van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen. Die tiebreak was nodig omdat ze in het klassement gelijk waren geëindigd. Als Giri had gewonnen was hij de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi geweest sinds Jan Timman in 1985. Het weer. In het noorden valt af en toe wat motregen. In het zuiden is het droog. Minima vannacht rond 8 graden.